nieuws van 5 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Het kabinet heeft de burgemeesters gevraagd zo snel mogelijk noodopvang te regelen voor vluchtelingen. Vanavond nog zijn er 750 slaapplekken nodig, staat in een brief. In totaal zijn er 1500 slaapplaatsen nodig voor 72 uur, inclusief verzorging. De marechaussee voert vanwege de vluchtelingenstroom meer mobiele controles uit aan de Nederlandse grenzen. Vrachtwagens, busjes en personenauto's worden van de weg gehaald en geïnspecteerd. Het doel is om mensensmokkelaars op te pakken. Het wordt vooral gecontroleerd bij de grensovergang met Duitsland bij de A12. Tientallen voetbalsupporters veroorzaken onrust in het centrum van Groningen. Rond drie uur zochten supporters van FC Groningen en Olympique Marseille elkaar op Franse supporters gooiden op de Grote Markt met stoelen en glaswerk en staken vuurwerk af. Agenten hebben de twee groepen uit elkaar gehaald. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Premier Rutte blijft erbij dat alle werkenden er in koopkracht op vooruit gaan en dat de koopkracht voor mensen met een uitkering of gepensioneerden op peil blijft. Vooral SP en GroenLinks benadrukten tijdens de algemene beschouwingen dat veel mensen er juist op achteruit gaan. Roemer vindt dat Rutte de koning in de troonrede iets heeft laten zeggen wat niet klopt. Volgens de SP komt dat in gewoon Nederlands over als een leugen. De Syrische luchtmacht heeft een reeks bombardementen uitgevoerd op de stad Raqqa... die in handen is van terreurbeweging IS. Mensenrechtengroeperingen melden dat er zeker twaalf luchtaanvallen zijn geweest. Aantal slachtoffers is onduidelijk. Ook is niet bekend welke doelen zijn getroffen en hoe groot de schade is. IS beschouwt de stad in Noord-Syrië als hoofdstad van het kalifaat... dat de terreurbeweging heeft uitgeroepen in delen van Syrië en Irak. Dan het weer bewolkt en buien met kans op onweer in het oosten. Vanuit het westen juist later opklaringen. Er waait een matige aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. En het is zo'n 17 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is vanwege de regen en een paar aanrijdingen drukker dan anders op donderdagmiddag. Dit zijn de langste files. De A1 Amsterdam-Amersfoort na een ongeluk bij Muiden 4 kilometer. De weg is vrij. En richting Amsterdam tussen Barneveld en Eembrugge 8 kilometer. Ook na een ongeluk. De A4 Den Haag-Amsterdam bij Dorp nog 3 na een botsing, maar de weg is vrij. De A15 Rotterdam-Gorkum bij Stiedrecht-Oost 9 kilometer. En van Gorkum naar Nijmegen na een botsing bij Echtelt 4 op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 5 door een eh, kapotte vrachtwagen. Alles zou opgeruimd zijn. A27 Utrecht-Breda tussen Hagenstein en Noorderloos 9 kilometer. En de A28 Utrecht-Zwolle tussen de afrit Den Dolder en Amersfoort-Vathorst 15 kilometer file.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 Het wordt in teams van twee personen gespeeld op een beachvolleybalveldformaat... met het net op 1,70 meter hoog. Wij organiseren dit jaar de Connie Open Beachtennis Tour. 19 september bij de Safari Club. De tour bestaat uit drie open toernooien... waar er gespeeld kan worden in herendubbel, damesdubbel en een mixdubbel in de niveaus Fun, Avended en Pro. Iedereen kan het. Voeten in het zand en lekker muziekje op de achtergrond. De kosten 15 euro per persoon, inclusief leen van de Beach Tennis Racket. Schrijf je in via de site www.beatstennis.nu. I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. Mm. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one man band. escaping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. Mm. And each town looks the same to me the movies and the factories. And every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping, home, where my music's playing, home, where my love lies waiting inside. Tonight I'll sing my songs again. I'll play the game and pretend. Mm-hmm. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was. escaping home, when my music's playing home, when my love lies waiting silently for me. Silently for me. Het ritme van Zandvoort. Zandvoort. Sam. September is de maand van het houten in de Amsterdamse waterleidingduinen. De boomverzorgers gaan 19 september aan de slag bij de ingang van de oase. Tussen 1 en 4 kunnen ze daar bewonderen. Het is een hele belevenis, dus ga gerust eens kijken. De boomverzorgers hebben verschillende klimtechnieken... om met behulp van touwen veilig in een boom te klimmen. Een indrukwekkend gezicht. Er is plaats voor enkele kinderen om het zelf ook te proberen. Uiteraard onder veilige begeleiding. De boswachters zijn ook van de partij en vertellen over de rijkdom van dood hout in het bos en de vele diertjes en planten die daarvan profiteren. Bij het bezoekerscentrum De Oranje Kom, ingang Oase, geeft houtkunstenaar Jos Apeldoorn een demonstratie houtbewerking. Waarbij hij zich laat leiden door de natuurlijke structuur van het hout. Zijn kunstwerken zijn nu al in het bezoekerscentrum te bewonderen. Sylvia's mother says Sylvia's busy, too busy to come to the phone.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 Schade um die Tränen in der Nacht. Liebeskummer lohnt sich nicht, my darling, weil schon morgen dein Herz darüber lacht. Im Hof, da spielte sie mit Joe von vis-à-vis. -vis. Und doch dann zog ihr in eine andere Stadt. Wie hat sie da geweint um ihren gutem Freund, da gab ihr die Mama den guten Rat. Hm, liebes Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling, oh no. Schade um die Tränen in der Nacht, yeah, yeah. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling, weil schon morgen dein Herz darüber lacht. Mit 18 traf sie Jim, sie träumte nur von ihm zum ersten Mal verliebt, das war so schön. Doch Jim, der war nicht treu und alles war vorbei. Da konnte sie es lange nicht verstehen. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling. Schade um die Tränen in der Nacht. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling schon morgen dein Herz darüber lacht. Bis dann der eine kam, der in den Arm sie nahm. Nun gehen sie durch ein Leben voller Glück und gibt's von Zeit zu Zeit mal einen kleinen Streit. Dann denkt sie an das alte Lied zurück. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling, oh no. Schade um die Tränen in der Nacht, yeah, yeah. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling, weil schon morgen dein Herz darüber lacht, weil schon morgen dein Herz darüber lacht. Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Op het circuit. Race Radio, alleen op ZFM. Op 18, 19 en 20 september zal voor de 25e maal het populaire Masterweekend georganiseerd worden. De hoofdrol tijdens dit evenement is de wereldberoemde invitatierace voor de beste Formule 3 coureurs in Europa. Deze rijders zullen strijden om de titel Master of Formula 3. Verder zal, na het succes van vorig jaar, ook in 2015 het meest blotstollende GT-kampioenschap ter wereld, de Blankpain GT Spirit Series, act de passants geven. De krachtigste GT3, waaronder de McLaren MP412C, de Mercedes-Benz SLS AMG GT3 en de nieuwe SRT Viper GT3R verschijnen aan de stad. Net als een armada van andere GT3-machines. Hoewel het programma nog niet compleet is, zullen ook de GT4 European Series, de Belgian Race Cars Championship en de Formule 1-wagens uit de Bosch GT-series in actie komen. Meer informatie, circuitpark Zandvoort, burgemeester van Alverstraat 108. En de website is www.circuit-zandvoort.nl tristeza. Vandaag startte de dag met vrij veel bewolking. En vanuit het westen trokken buien over het land. In de ochtend waaide de matig tot vrij krachtig boven land... en aan zee waaide het krachtig tot hard uit zuid-zuidwestelijke richting. Tegen de middag draaide de wind naar het westen en nam langzaam in kracht af. Daarbij steeg de temperatuur naar een graad of 17. Later in de middag wordt vanuit het westen droger en komt het zonnetje vaak tevoorschijn. In de avond klaart het steeds meer op en zwakt de wind verder af. De nacht verloopt vrij helder en de temperatuur zakt naar 10 of 9 graden. Morgen zien we tussen de bewolking regelmatig het zonnetje schijnen. De wind waait over het algemeen matig uit zuid tot zuidwestelijke richting... en de temperatuur loopt op naar 18 tot 19 graden. In de middag kan een enkele bui voorkomen... en in de avond heeft vooral het zuidwestelijke helft van het land kans op buien. Zaterdag blijft het een groot deel van de dag droog maar er is wel kans op enkele bui. Er staat niet veel wind en de temperatuur ligt met 17 of 18 graden rond normaal voor de tijd van het jaar. Zondag blijft de temperatuur op 16 of 17 graden steken. De wind is rustig en het blijft waarschijnlijk droog met wolkenvelden en regelmatig zonneschijn. De eerste dagen van de volgende week lijkt het overwegend droog te blijven met een mix van wolken en zon. Halverwege de, de week neemt de neerslagkans weer toe. goodbye. There goes my baby with someone new. She sure looks happy.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 Michael Xie. Hij begon op 9-jarige leeftijd met pianolessen in Wageningen. In 2008 is Michael toegelaten tot de jong talentklans van het Art AZ Conservatorium in Arnhem. Jelmer de Moed begon op achtjarige leeftijd met klarinet spelen. Hij kreeg les aan de muziekschool in Wageningen en heeft inmiddels vier jaar les bij Corien Hoepman in Arnhem. Laura Lunanski is geboren in Utrecht en begon op zesjarige leeftijd met vioolspelen. Ze kreeg les bij Hans Loep en Lisbeth Akkermans. Een half uur voor de aanvang van het concert is de kerk geopend. Concertabonnement is 12 concerten voor slechts 50 euro. Dit concert wordt georganiseerd door de stichting Classic Concert Zandvoort. U bent van harte uitgenodigd dit concert bij te wonen. Meer informatie? Protestantse Kerk, Poststraat 1. De prijs per persoon is 5 euro. En de website is www.classicconcert.nl Dam-te-Dam weekend is met 88.000 deelnemers het grootste sportieve weekend in Nederland. Naast de welbekende Dam-te-Damloop organiseert Le Champion in dezelfde weekend namelijk ook de Dam-te-Dam wandeltocht en de Dam-te-Dam fietsclassic. Op zaterdag 19 september doen er 17.000 wandelaars mee aan de dam te wandeltocht. De deelnemers aan de 20, 27 en 42 kilometer gaan voor het Paleis op de Dam in Amsterdam van start. Vanaf hier wandelen zij door het bruisende centrum van Amsterdam en de volkswijk Jordaan. Na de oversteek van het ei volgt een afwisselende route door de sfeervolle damterdam zaamdam De finish is op de Burgt, waar ook de 10 kilometer afstand van start gaat. Meer informatie www.damterdamwandeltocht.nl En een dag later staan 6000 fietsers aan de start voor de Damterdam Fietsclassic. De start en finish van de 40, 60, 105 en de 145 kilometer zijn voor het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam. Hierna volgt de unieke passage per fiets door de Eitunnel en prachtige routes langs de Noord-Hollandse plaatsen met Dam in de naam. Waaronder Zaandam, Schoreldam, Monnikendam en Volendam. Meer informatie damtodamfietsclassic.nl Tel daarbij de 250.000 toeschouwers en het Dam Weekend belooft ook dit jaar weer een ware happening te worden.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 www.zfmzandvoort.nl Goodbye Joe, me gotta go, me oh my oh Me Piro down the bio My Yvonne, the sweetest one, oh, my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, and a filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see Mama Shazamio. Pick guitar, fill fruit jar, and be gay. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. see Yvonne by the dozen. Dress in style and go hog wild, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bio. Jambalaya, crawfish pie, and a filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see Mama Shazamio. Oh. Pick guitar, fill fruit jar and be son of a gun, we'll have big fun on the bayou. shares a meal. Pick guitar, fill fruit jar, and begin Son of a gun, we'll have big fun on the bio. Op zaterdag 19 september om 8 uur s avonds organiseert Muziekfestival Zandvoort voor de derde keer een Oktoberfeest. En nu niet meteen roepen Oktoberfeest in september, ja, het traditionele Müncher Oktoberfeest begint op de eerste zaterdag na 15 september en eindigt op de eerste zondag in oktober. Ook dit jaar zal de muziek de boventoon voeren met daarnaast alles wat men van een Oktoberfeest mag verwachten. Bier, braadworst en pretzel en niet om de laatste plaats dirndl en laserhozen. De lange tafels ontbreken ook dit jaar niet. De organisatie was vorig jaar blij verrast met de vele bezoekers in gepaste kledij. De vorig jaar aanwezige Duitsers keken hun ogen uit. En er waren enkele toeristen die zeiden... gaan we een weekje naar Zandvoort om het Oktoberfeest te ontlopen... zitten we er toch nog middenin. Ach, wat kan het verkeerde. Hoe dan ook, de organisatie gaat uit van eenzelfde sfeer... met veel gasten in dirndl en lederhozen... die zin hebben in een fantastisch feest. De muziek op deze avond wordt verzorgd door een gezellige en professionele band. De Rosentaler Big Band. Auf Voor de laatste info kijk men op Muziekfestival Zandvoort op Facebook. het ging zo vlug. En wat bleef, dat was een droom. Zo gaat het vaak om je heen, heel onverwacht ziet de een het niet meer zitten. De ander blijft, het huis is leeg, s'avonds laat vertel de kamer zijn verhaal. Van hoe het was, wat hij zei hem af, hoop dat hij zal blijven bloeien. Je neemt hem mee in je hand, veel te vast, want je wilt hem niet verliezen. Maar na een dag Op 25 september wordt de eerste verdieping van het Zandvoort Museum... een tentoonstelling geopend van kunstenares Donne Kobari. Het gekozen thema is Up and Up en verwijst naar positiviteit. Het vinden van licht in het donker en het focussen op de mooie dingen in het leven. De expositie wordt feestelijk om 4 uur geopend in het bijzijn van de kunstenares. Tijdens de opening wordt ook het Walks eh, Zandvoort 3 en 4 oktober aangekondigd... en de participerende leden van Zandkunst en Cultuur voorgesteld. Zand is een nieuw platform georganiseerd voor en door professionele kunstenaars in de regio Zandvoort.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 Beep, beep, beep, beep, beep. De provincie Noord-Holland start 24 augustus met groot onderhoud aan de zeeweg. De N200. Het asfalt wordt vernieuwd en de weg wordt veiliger gemaakt. Het werken is naar verwachting 28 oktober gereed. Weggebruikers moeten komende maanden rekening houden met extra reistijd. Om het verkeer tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk doorgang te bieden, wordt in fases gewerkt. Tijdens het werk aan de ene rijbaan kan het verkeer in twee richtingen over de andere rijbaan rijden. Alleen in de periode van 11 oktober, 6 uur s morgens, tot en met 18 oktober, 5 uur s morgens, is de zeeweg afgesloten voor het verkeer in verband met de herinrichting van de rotonde en de aangrenzende wegvakken bij de Brouwerskolkweg.